Het NOS-journaal. De staking van het openbaar vervoer in Brussel gaat zetten en mogelijk tot dinsdag. Dan is er overleg tussen het vervoersbedrijf MIVB en het stadsbestuur. Vanmiddag legden alle medewerkers van bus, tram en metro het werk neer... vanwege het toenemende geweld in het openbaar vervoer. Vanochtend werd een medewerker van het busbedrijf in Brussel zo zwaar mishandeld... dat hij aan zijn verwondingen overleed. Zijn collega's legden een paar uur later het werk neer. Paus Benedictus heeft in de Sint-Pietersbasiliek de traditionele viering van Pasen geopend. In aanwezigheid van duizenden gelovigen ontstak hij het paaslicht. Tijdens de urenlange paaswaken werden ook acht volwassenen gedoopt. Gisteren leidde de paus in dezelfde basiliek een druk bezochte viering van Goede Vrijdag. Morgen spreekt Benedictus tijdens de paasmis in Rome de zegen Urbi et Orbi uit. Telefoonbedrijf Vodafone heeft nog een paar dagen nodig om voor alle klanten de voicemail te herstellen na de grote storing van woensdag. De voicemail is de eerste storing die wordt aangepakt. In een deel van Zuid-Holland kunnen sommige klanten nog steeds niet bellen, sms'en en internetten. Ook klagen mensen dat ze soms wildvreemden aan de telefoon krijgen. Een Braziliaanse acteur die in een passiespel Judas speelde, is zwaar gewond geraakt toen hij zichzelf per ongeluk ophing. Dat gebeurde toen hij de scène speelde waarin Judas zelfmoord pleegt nadat hij Jezus heeft verraden. De acteur vergiste zich in het touw dat hij moest gebruiken. Hij bleef een paar minuten bewusteloos bungelen, terwijl zijn collega's dachten dat hij erg goed in zijn rol zat. Toen ze ontdekten dat er iets mis was, werd de Braziliaanse acteur met spoed naar een ziekenhuis overgebracht.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 center, they watch me dividend. Watch the way we drop it in a mix time. It eh. rise and amplify him, when we come in with this swing. Just follow the Watch the way we drop it in a mix time.